Nederland heeft nog zo'n 1,3 miljard euro te goed aan spaargeld dat bij ISC was ondergebracht. Volgens Sigurd Dortier is er geen ondubbelzinnige verplichting om het geld terug te betalen. Minister Eurlings heeft een aanvaring gehad met VVD-Kamerlid Abtroot. Die zei in een Kamerdebat dat de minister onwaarheden verkoopt over de kilometerheffing. Abtroot zei dat Eurlings kosten wegmoffelde en zich moet schamen. Eurlings noemde dat een Kamerlid onwaardig. De minister noemt de kritiek op de kilometerheffing bangmakerij. Volgens de VVD zijn de automobilisten na invoering van de kilometerheffing hoe dan ook duurder uit. In Ahoy Rotterdam kunnen vandaag 44.000 kinderen en ouders zich laten inenten tegen de Mexicaanse griep. De GGD in Rotterdam denkt dat zo'n 35.000 mensen een prik komen halen. In andere delen van de regio Rijnmond zijn eerder deze week al vaccinaties gegeven. Opkomst ligt gemiddeld zo rond de 70 procent. In China zijn nu alle slachtoffers geborgen van de mijnexplosie in het noordoosten van het land. Bij het ongeluk zijn 108 mensen om het leven gekomen. In de kolenmijn aan de grens met Rusland waren 528 mensen aan het werk toen er een gaswolk ontplofte. Meer dan 400 mijnwerkers wisten zich in veiligheid te brengen. Taliban-leider Mullah Omar wil niet met de Afghaanse president Karzai praten over vrede. Karzai had de radicale Taliban-chef uitgenodigd voor vredesonderhandelingen. Volgens Mullah Omar leidden die gesprekken alleen maar tot langere militaire aanwezigheid van de buitenlandse troepen. Ook keurt hij het af dat Karzai gematigde Taliban-leiders een plaats in zijn nieuwe regering heeft aangeboden.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

去。 make it up. Promise you, kid, I'll give more than I get. just I haven't met you yet. Oh, I promise you can. To give so much more than I get.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 change is everything you 9.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 out your name. He said, Be not afraid. For those who believe, I will save. And if you're thirsty, I will quench you with my love. doesn't mean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 ritme van de herfst. I'm with late night lady you won't recognize. I'm a chameleon, I'm always in disguise. I read your future but it's written in do, I'll flip the bird. Excuse me, mister, I've got other things to do than to stand here listening to you.